De bestrijding met de wormpjes, nematoden, is een milieuvriendelijke manier die al wordt toegepast op de eikenprocessierups. 60% van de teken die met nematoden worden behandeld sterft binnen 10 dagen. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. In Nederland krijgen elk jaar zo'n 30.000 mensen deze ziekte. De afgelopen nacht heeft het in delen van het land gevroren. Het koudst was het in Twente, waar de temperatuur daalde tot min 3,7 graden. Ook vanochtend vroeg was het op veel plaatsen nog erg koud. Maar doordat het vrijwel onbewolkt was, werd het vanaf een uur of acht snel warmer. Normaal gesproken neemt de kans op nachtvorst na half mei sterk af. Maar volgens Weerplaza is het niet uitzonderlijk dat er in de tweede helft van mei nog nachtvorst voorkomt. In 2006 bijvoorbeeld voor het begin juni nog op sommige plaatsen. In de Amerikaanse stad Cleveland zijn rellen uitgebroken nadat gisteren een blanke politieman was vrijgesproken van doodslag op twee zwarte Amerikanen. Na het vonnis gingen betogers de straat op en ze raakten vervolgens slaags met de politie. Twaalf demonstranten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. De twee slachtoffers werden eind 2012 in hun auto doodgeschoten na een wilde achtervolging. Tijdens die achtervolging kwam er een harde knal uit de motorkap en agenten dachten dat ze werden beschoten. De rechter oordeelde gisteren dat niet kan worden vastgesteld dat de beschuldigde agent de fatale schoten heeft gelost. Het weer, veel zon, alleen in het noorden en zuidoosten wat bewolking. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Later vanavond en vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen af en toe zon, lokaal valt nog een bui en het wordt dan 13 tot 16 graden.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 We hebben het eerste uur een beetje rustig aangedaan. We gaan nu een beetje funky en Amy Winehouse. Ik zie Robbie Williams, Wouter Hamel, Gare Dunor, de Buena Vista, Stevie Wonder, et cetera. We gaan verder met Amy Winehouse. I can not ever be to you It's the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man? that one of you And perspective for pushes true. I'll be some next man's other woman So I cannot play myself again Should just be my own us ain't no regrets and no emotional debt. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. and he'll dance for you In worn out shoes With silver hair and ragged shirt Baggy pants He would do the old soft shoe He would jump so high, jump so high Then he'd lightly Touchdown. Told me of a time you worked with With minstrel shows Traveling throughout the South Spoke with tears for 15 years How is, how is dog and he They would travel about But his dog up and down dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink so bad, Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance.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 Het gaat over twee mensen die een huis willen bouwen. En daarvoor soms Antigua, Puerto y para Mayarín. zijn de nummers waar je aan eh, gaat denken als je dit soort weer eh, ziet buiten. Zo ook het volgende nummer, Summer Lekker op het strand liggen, zomerbriesje erbij. Heerlijk. Oh. Superstition van Stevie Wonder. Het zou aanvankelijk worden eh, opgenomen door Jeff Beck, die het drumritme bedacht. Maar zijn platenbaas Barry Gordy eh, overtuigde Stevie Wonder om het zelf uit te brengen. Goede keuze geweest, want het werd een nummer 1 hit in Amerika. Superstition. op het strand ligt met Summer Breeze... dan is Superstition wel het nummer dat je moet gaan draaien... als een ijsje moet gaan halen voor, voor de kinderen. Een ander nummer van eh, Stevie Wonder... dat hij eh, in 1973 heeft geschreven. Hij raakte in een bijna fataal ongeluk, auto-ongeluk. En toen zijn manager dit nummer in zijn oor zong... waren de eerste betekenen van leven van Stevie Wonder weer. Eh, dat ik de vinger op dit muziekje bijvoorbeeld. eerste uur al eventjes over gehad... over het eh, overlijden van B.B. King. Eh, daarom eh, heb ik een, een blokje ter ere van hem samengesteld. Natuurlijk met, we beginnen natuurlijk met The Thrill Is Gone. Wel het meest bekende nummer. En we gaan door met Every Day I Have The Blues. Ten, ten long years dan gaan we weer over naar andere. BB King. Cause it's you I hate to lose Yes, nobody loves me Nobody seems to care Oh, nobody loves me Nobody seems to care Speaking of bad luck and troubles Baby, you know I've had my share my suitcase, move on down the line. Yes, I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. Well, there ain't nobody worrying, and there ain't nobody crying. Seems to me every day Every day, every day I have the blues. Every day, every day, every day, every day I have the blues. Well, you see me worrying, baby, babies, you I hate to lose. care. Hey, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and troubles. Well, you know I've had my share. suitcase, move it all down the line. Well, there ain't nobody worrying, baby, ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues, I have the blues every day, every day. I have the blues, I have the blues every day. See me worrying, baby, cause it's you I hate to lose. Every day, every day, every day, every day I have to lose. Oh, every day, every day I have to lose. When you see me worrying, baby. in de winter van 1949 speelde King in de dancehall in Twist in Arkansas, in Amerika. Ehm, om de hal te verwarmen hadden ze wat tonnen met kerosine neergezet. Ehm, op een gegeven moment kregen twee mannen die kregen ruzie en gooiden de, eh, de ton met eh, kerosine. Gooiden ze om, waardoor de hele eh, hal eigenlijk in de fik stond. Nou, iedereen werd geëvacueerd, nou, bijna iedereen. Er zijn twee mannen omgekomen. En op het moment dat King eigenlijk buiten kwam, besefte hij dat hij zijn gitaar had laten liggen binnen. hij rende snel naar binnen om zijn gitaar te pakken en kwam er ook weer veilig uit. Eh, maar om, eh, het was een eh, gitaar, een Gibson gitaar van 30 dollar. En om hem te, gaan, te herinneren dat hij nooit meer zoiets stoms zou doen... heeft hij die gitaar toen naar, naar het meisje genoemd... waar het gevecht in eerste instantie om ging. Lucille. Nu elk jaar nog brengt Gibson Guitars nou ja, elk jaar, om de zoveel jaar brengt Gibson gitaars en BB King Lucille model gitaar uit. Eh, het laatste was in 2005. We gaan verder met Ten Long Years, BB King en Eric Clapton. him in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Call luisteraars. Het is alweer bijna tijd voor eh, het nieuws. En daarmee het einde van dit programma. Mijn naam was David Habig. En bedankt voor het luisteren. Fijne zondag. Wilt u trouwens de lijst... Ik had nog veel meer muziek staan.